Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij de schietpartij gisteren zijn naast de zeven doden 17 gewonden gevallen. Twaalf van hen liggen nog in het ziekenhuis. Zeven slachtoffers zijn zwaar gewond, maar het is niet bekend of ze in levensgevaar zijn. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei op een persconferentie dat de doden naast de dader drie mannen en drie vrouwen zijn. De leeftijden lopen uiteen van 42 tot 91 jaar. Volgens de hoofdofficier van justitie was de 24-jarige dader duidelijk suïcidaal, maar is geen motief voor de schietpartij ontdekt. Zijn afscheidsbrief was meer spiritueel dan bedreigend van aard. Bij winkelcentrum De Ridderhof zijn drie wapens gevonden. Volgens de hoofdofficier is nog niet duidelijk of de dader voor die wapens een vergunning had. Vanavond om 9 uur is er een herdenkingsbijeenkomst bij De Ridderhof. Daarbij zijn ook leden van het kabinet aanwezig. De Tweede Kamer is teleurgesteld dat het akkoord over IceSafe is verworpen. Een meerderheid van de IJslandse bevolking stemde in een referendum tegen. De VVD en de PVV willen een EU-lidmaatschap van IJsland blokkeren en verder voorkomen dat het land nog geld kan lenen van het Internationaal Monetair Fonds. De PvdA en het CDA denken er niet aan om de schuld van 3,8 miljard euro kwijt te schelden. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. Minister De Jager van Financiën heeft laten weten dat de tijd van onderhandelen voorbij is. Bij het EK turnen in Berlijn heeft Epke Zonderland zilver gewonnen op de brug. Zijn oefening was foutloos, maar net iets minder moeilijk dan van de Duitse Marcel Nguyen, die het goud veroverde. De favoriet op de brug, Mitja Petkovske, Petkovsek uit Slovenië, kwam ten val. Zonderland komt later in de middag ook nog als favoriet in actie in de finale op rek. Het weer zonnig met een paar sluierwolken. Vannacht koelt het snel af tot 3 graden landinwaarts en 5 graden aan de kust. Morgen opnieuw zonnig met een temperatuur van 15 graden op de Wadden tot 22 in Limburg.